are my light and my salvation. Lord, you are the strength, the strength of my life. Lord, you are my light and my salvation. Lord, you are the strength the strength of my life. There is one. set my feet upon the rock.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 Later op de avond werden in Benghazi en in Tripoli explosies en geweervuur gehoord. Voor het weekend kondigde Libië ook al een bestand af, maar dat werd niet nageleefd. Vliegtuigen van verschillende landen hebben vandaag boven Libië gevlogen... na de eerste golf van aanvallen op afweergeschut en militaire installaties van het regime. Volgens het Franse ministerie van Defensie was er geen tegenstand van Gaddafi's leger... Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties. Daarmee zou voor het eerst een Arabisch land deelnemen aan het militair optreden tegen Libië. Egypte heeft laten weten geen bijdrage te leveren aan ingrijpen. Het land vreest voor het lot van de vele Egyptenaren in Libië. Het telecombedrijf AT&T neemt de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile over. De Amerikanen betalen Duitse Telekom ruim 27 miljard. Dit is een van de grootste overnames sinds het uitbreken van de financiële crisis. AT&T heeft bijna 26 miljoen klanten en krijgt er door de overname nog eens zo'n 34 miljoen klanten bij. Daardoor is het bedrijf in één klap de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt.